Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste woningzoekers hebben psychische problemen. Psychologen van Open Up vroegen ruim duizend mensen die een huis zoeken naar hun gevoelens. Drie op de vier zijn gefrustreerd, somber of hebben stress omdat ze een situatie uitzichtloos vinden. Dat is echt heel fors. Eh, en dan zien we ook nog eens dat voor ongeveer 20% van de woningzoekenden het probleem wonen het allesomvattende probleem is. Dus daar zijn ze echt dagelijks van van slag. De woningzoekers zeiden ook dat ze daardoor problemen hebben op hun werk of vaker ruzie maken thuis. Psychologen vinden dat de overheid meer moet doen en vooral ook sneller. Eh, dus vaak gaat het perspectief van de overheid in, in het kader van wonen over een 10-jaren plan of zelfs een 20-jaren plan. En dat is echt te lang voor mensen. In Den Haag is vannacht iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de verdachte moest naar het ziekenhuis. De politie heeft bij zijn aanhouding op hem geschoten. Wat er precies is gebeurd weten we niet. Op beelden is te zien dat er een fiets van een krantenbezorger op de grond ligt. Het bedrijf achter Call of Duty en Candy Crush heeft meer dan 20 medewerkers ontslagen vanwege seksuele intimidatie en discriminatie. Bij Activision Blizzard zouden vrouwen zijn lastiggevallen door leidinggevenden... en op de werkvloer is er een macho-cultuur. Je zult maar schoorsteenveger zijn, want dan heb je het nu ineens hartstikke druk. Het is nou bizar wat ik meemaak. Iedereen is houtkachels aan kopen, schoorstenen worden gebouwd. Komen er eh, gewoon heel veel nieuwe klanten bij die toch graag de schoorsteen veilig en schoon willen hebben. En dat komt door de gasprijs, die is omhoog geschoten. Dus laten mensen de cv uit en steken ze de haard of houtkachel aan, zegt schoorsteenveger Rob. Ja, want als je een eh, goede houtkachel hebt, dan kan je toch juist wel goed opwarmen tot 1, 22 graden. Bedrijven die houtkachels en haardhout verkopen gaan ook ineens lekker. Niet iedereen is blij. Milieuclubs waarschuwen dat al die open haartjes veel fijnstof veroorzaken. Voelt heel gezellig, zeggen ze, maar long- en astmapatiënten maak je er niet blij mee. Het weer, steeds meer buien, soms met onweer. En langs de kust geldt vanmiddag code geel omdat het erg hard kan waaien. Het is wel zacht en gaat of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Zaanstad-Koog en Knopend Koenplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging.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 En Tina Turner met Steamy Windows. van toen. Van genres trekt Delbert McClinton zich niks aan. Je hoort country, je hoort blues, je hoort soul... en meestal in een unieke eigen Delbert McClinton mix. Lone Star Blues staat scherp. Texas rodeo last weekend out in El Paso, so I signed up to ride. I drew a bull called Original Sin, heard it kill a couple of men. Figured this was something I could win, cause the devil's on my side. I was having myself one hell of a ride when I, I ended up disqualified, cause that danged old bull just up and died before they blew the whistle There ain't no jobs here working cattle, so I got on part-time hauling gravel with some outfit from Seattle down here building custom homes. cow town. Hier zit ik 80 jaar midden in een pandemie. Dit is niet hoe ik me mijn laatste jaar als entertainer had voorgesteld. Muziek is mijn hele leven, mijn totale wezen geweest, zei McClinton enkele maanden geleden in een aankondiging op zijn sociale media. Ik had overwogen om dit jaar af te sluiten met een bescheiden aantal shows. Maar hoe meer ik erover nadacht en hoe meer obstakels er voor me werden geplaatst, hoe minder mijn hart erin zat. Wij genieten nog van When Rita Leaves en Blues About You Baby. left a lipstick letter on the mirror, shattered on the bathroom floor. All I could put back together was never see me no more. Took all her clothes but one red dress, the one she knows I like had a sky blue ragtop Mustang 1964 She drove it off into the night Till it just wouldn't go no more She caught it right on into town Bought some gas and laid the top down she burned that pony to the ground on the desert in New Mexico. When Rita Lee crazy when she's been done wrong. When Rita leaves, Rita's gone. a chance to explain. Hell, I guess it doesn't much matter now anyway. When Rita leaves. Triple Play. Triple Play. Triple Play. Ook aandacht voor de songs van nu.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 en Rolf Sanchez zingt samen met Lassa Doe nou niet. Rolmodel Zon nooit lang te huilen. Want jij bent hier voor mij, mijn zus. Ja, ik was lastig vroeger. En ik kon krijsen en jij kreeg dan snel de schuld van papa. Zonder gevecht is liefde leeg, dus laat de rest maar botsen. Jij bent met mij tot licht verdwijnt en misschien daarna nog steeds. Mijn grote zus, jij hoort bij mij. Ik durf nu alleen. naar buiten voor je wakker wordt. Als de hele wereld slaapt. De hele Ik haal mijn fiets heel zachtjes van het slot. Voordat de liefde hier ontvaart. liefde hier Want ik weet jij bent straks teleurgesteld in mij. Dus ik bescherm mezelf, laat jou niet dichterbij.